uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet verlengt de maatregelen om het coronavirus te bedwingen met vier weken... tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt op een persconferentie. Onder de maatregelen vallen onder meer de sluiting van de scholen... horeca, sportclubs en kappers... en het houden van voldoende afstand tot elkaar... De scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. De eredivisie en de eerste divisie liggen tot 1 juni stil. Op 21 april bepaalt het kabinet of de maatregelen nog langer duren. De premier benadrukte dat de situatie na 28 april zeker niet weer helemaal normaal zal zijn... en dat het dus geen zin heeft om plannen te maken voor de meivakantie. Volgens Rutte is verlenging van de maatregelen nodig... Omdat, de de, omdat dat de verspreiding van het virus vertraagt... maar de situatie is nog niet onder controle... Hij verwees naar de 175 doden die er vandaag in Nederland bij kwamen. Op de persconferentie zei minister De Jonge van Volksgezondheid... dat vanaf komende maandag ook zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen wordt getest... bijvoorbeeld mensen in de thuiszorg... omdat ook zij met kwetsbare mensen werken. De testcapaciteit wordt daarvoor binnen enkele weken verviervoudigd... tot 17.500 testen per dag. Premier Rutte prees zo'n beetje iedereen in Nederland voor het aanpassingsvermogen... en constateerde dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden. Hij roept iedereen op dat te blijven doen. Er is op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen nog genoeg ruimte om nieuwe coronapatiënten op te vangen, zegt de bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum tegen de NOS. Alleen in Amsterdam en Leiden liggen de IC's nu vol. In Brabant en Noord-Limburg is er juist meer ruimte ontstaan. Er zijn ook patiënten teruggeplaatst naar Brabant. Op dit moment zijn er ruim 1150 bedden op de IC's... gevuld met coronapatiënten. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en het koelt af naar 2 tot plaatselijk min 5 graden.